Silly boys, I ain't got no time to talk. Silly boys, just shut up and watch me walk Cause I'm too sexy in this club, too sexy in this club, so sexy it hurts. If you feel sexy in this club, then go ahead.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 De foto's en filmpjes zijn gevonden op de computer van de zwemleraar die van ontucht wordt verdacht. De ouders en verzorgers van kinderen die herkenbaar in beeld zijn mogen het materiaal zien. Zij krijgen eerst een beschrijving van het foto- en filmmateriaal te lezen. Als ze het materiaal willen zien zal er professionele hulp aanwezig zijn. Op 3 december moet Benno L. opnieuw voor de rechter verschijnen. De voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank vindt dat het congres het financiële systeem zo snel mogelijk moet hervormen. Voorzitter Bernanke waarschuwde dat haast is geboden om herhaling van de kredietcrisis te voorkomen. Hij zei op een bijeenkomst dat de bank inmiddels maatregelen heeft genomen. Zo is de controle op de banken verscherpt en de bescherming van de consument verbeterd. Ook heeft de Amerikaanse Centrale Bank voorstellen gedaan om het bonusbeleid aan banden te leggen. Bernanke vindt dat de bankwereld en niet de belastingbetaler moet opdraaien voor de kosten die de hervormingen met zich meebrengen. De Afrikaanse Unie heeft een verdrag opgesteld over de bescherming van vluchtelingen. Het gaat om mensen die in eigen land op de vlucht zijn voor oorlog of natuurgeweld. De Unie wil onder meer dat vluchtelingen makkelijker bij hulporganisaties terecht kunnen. Ook moet worden voorkomen dat mensen worden verdreven. De Afrikaanse Unie komt naar eigen zeggen op voor een vergeten groep. Bij oorlogen is er nu alleen aandacht voor mensen die naar andere landen vluchten, zegt de Unie. In Afrika zijn zo'n 12 miljoen mensen in eigen land op de vlucht. Het weer, Geregeld zon, vrijwel overal droog en het is een graad of 14.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 She get it poppin', lock it, drop it, that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame. Now oh, take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire. Somebody call 911 blow that crazy flame away.